uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. In Leiden zijn vannacht twee agenten gewond geraakt... toen ze een man van 29 aanhielden. De politie had een melding gekregen over een agressieve man... die voor het huis van een vrouw stond en haar iets wilde aandoen. Hij bleek een straatverbod te hebben. Toen de agenten aankwamen stond hij een van de agenten meteen in het gezicht. Er ontstond een worsteling waarbij de andere agent gewond raakte aan zijn hand. De man ging er vandoor, maar kon later worden aangehouden. Voormalig topbokser Rudy Lubbers komt terug naar Nederland. Vorige week werd in andere tijden sport duidelijk dat hij met zijn vriendin in Bulgarije woont onder erbarmelijke omstandigheden. Oud-wielrenner Rini Wachtman zette een hulpactie op taal. Volgens hem komt Lubbers terug zodra een noodpaspoort is geregeld. Vorig jaar hebben 116.000 Nederlanders de diagnose kanker gekregen. Dat meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. Sinds 1989 is het aantal absolute kankergevallen verdubbeld. Dat komt door de bevolkingsgroei en de vergrijzing. Als er bij de cijfers rekening wordt gehouden met de toename van de gemiddelde leeftijd... is het aantal kankergevallen sinds 2011 gelijk gebleven. Vooral het aantal patiënten met huidkanker steeg de laatste jaren fors. Volgens KWF Kankerbestrijding komt dat deels doordat het aantal patiënten met huidkanker nauwkeuriger wordt bijgehouden. Kanker blijft doodsoorzaak nummer 1. Ongeveer 800.000 Nederlanders hebben de ziekte nu of hebben het gehad. In een chipsfabriek in Hongkong is tussen een lading aardappels uit Frankrijk... een handgranaat uit de Eerste Wereldoorlog gevonden, zonder pin omgeving van de fabriek werd afgezet... en de granaat is veilig tot ontploffing gebracht. Mogelijk komt de granaat uit Duitsland... en hoogstwaarschijnlijk lag hij in een Frans aardappelveld... is hij bij het rooien tussen de aardappels terechtgekomen. Het weer, inwaarts veel zon, dichter bij zee meer wolken... en een enkele winterse bui, het is een graad of vijf. Morgen bewolkt en regen, mogelijk eerst ook nog wat sneeuw.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 Un merci particulier à NBG, à Future Breeze et à Jean-Paul. Alors, à votre demande répétée encore une fois. encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois.